Lieve Roos, ben je boos? Kom uit school en ga mee. Met mij mee over zee en over land. Lopen wij van dichtbij naar heel.